moet met het NWS Journaal. Vorige maand waren er zo'n 3500 doden meer dan normaal, meldt het CBS. Deze oversterfte komt waarschijnlijk grotendeels door corona... al kan het CBS pas later nagaan waaraan deze mensen zijn overleden. In de provincie Limburg was de oversterfte in november relatief gezien het hoogst. Shell stopt met het ontwikkelen van een olieveld in zee bij de Shetlandeilanden. Het bedrijf was aandeelhouder, maar zegt dat er te weinig geld mee kan worden verdiend. Ook zou de kans op vertragingen groot zijn. Greenpeace zegt dat het besluit een dodelijke klap lijkt voor de ontwikkeling van het olieveld. In Duitsland is met een militair eerbetoon formeel afscheid genomen van Angela Merkel... die na 16 jaar terugtreedt als bondskanselier. De ceremonie werd live uitgezonden op televisie. Tijdens de tap toe werden op verzoek van Merkel een kerklied... maar ook een hit van punklegende Nina Hagen gespeeld. In de toespraak zei de vertrekkend bondskanselier dat ze zich dankbaar en nederig voelt. Maar ze waarschuwde ook voor antidemocratische tendensen, zoals complottheorieën. Merkel wordt waarschijnlijk binnen een paar dagen opgevolgd door SPD-leider Scholz. In een golfclub in de eerste hoofdstad Dublin zijn binnenkort voor het eerst sinds de oprichting in 1885 vrouwen welkom als lid. De Royal Dublin Golf Club heeft daarvoor de statuten veranderd. Een andere golfclub in Dublin deed eerder dit jaar al iets soortgelijks. De Ierse Golfbond hoopt dat meer clubs hun best gaan doen om meisjes en vrouwen aan de sport te krijgen. Op dit moment zijn vrouwen op alle golfniveaus volgens de bond nog zwaar ondervertegenwoordigd. Het weer nog. Vannacht is het zo goed als droog. Het kan licht vriezen en plaatselijk ook glad worden. Overdag eerst droog met wat zon. In de middag bewolkt en regen. En in het oosten en Limburg is er kans op natte sneeuw. Het wordt overdag 3 tot 7 graden. Zaterdag is het grotendeels bewolkt met in de loop van de dag opnieuw regen. En zaterdag wordt het ongeveer 6 graden.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 That's why she falls in love, uh -huh. Ziet dat je kijkt naar mij, uh -huh. Baby, je gaat in mijn skin Zo me aan hem, eh, follow Mami, kom swallow Shorty a kaas op mijn body net zo roep Geen CL, maar ik in niet Kolo BBL, kan je brengen naar colo. Kolo Domme invest, ik ben obsessed Body correct, dus ik confess Shorty zo so fly, ik wil de tongen in jet Willen 5 star chicks, spreek geen money op Kan het uit de muur voor je halen Schat, wat ga je doen voor je daden? Als je work aan ik dingen for your buyer, Sexy girl, for your blow ik on mijn guala. Is het domme invest? domme invest, domme domme domme domme domme domme domme domme neem les, lange paychecks. Pak stiekem show, dus ik neem het mee cash. Jij doet je best, maar we zijn niet impress. Weekend weer blem, dus mijn focus is weg. Domme invest, domme invest. T-shirt is 6, maar toch kom ik het is geen stress, want ik maak het weer back. Neem daarmee weg, trek haar haar pincet.